De oud-neuroloog zal onder meer bij een patiënt de diagnose Parkinson hebben gesteld, maar gaf een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Het is niet duidelijk waarom hij dat deed. Tegen Janssen Steur lopen een medische tuchtzaak en een strafzaak. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft niet genoeg geld om de vernietiging van chemische wapens in Syrië lang te begeleiden, staat in documenten die het Britse persbureau Reuters in handen heeft. Als er voor het einde van de maand geen extra geld komt, moeten de inspecteurs hun werk staken. De installaties om chemische wapens te maken zijn vernietigd, maar de wapens zelf nog niet. De historische binnenstad van Paramaribo dreigt te verdwijnen van de UNESCO-lijst voor e- werelderfgoed. De vele houten gebouwen worden volgens UNESCO verwaarloosd en gesloopt. In plaats daarvan komen er betonnen panden te staan. Suriname moet voor 31 december met een plan komen tegen de verwaarlozing. Tegen de man die in april dreigde met een schietpartij op scholen in Leiden... is een werkstraf geëist van 150 uur. Het Openbaar Ministerie eist ook een voorwaardelijke celstraf van een maand. Door het dreigbericht op internet bleven alle middelbare scholen in Leiden een dag dicht. De man van 19 had niet verwacht dat het bericht zoveel ophef zou veroorzaken... zei hij bij het begin van de rechtszaak. Schoonrijden op de schaats wordt officieel Nederlands erfgoed. Dat meldt het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Schoonrijden was al in de 17e eeuw een populaire Nederlandse hobby. Een kunstschaatsen is verwant aan dat schoonrijden. De Nederlandse schaatsters Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra behaalden daarmee grote internationale successen. Voormalig topschaatser Art Schenk wordt ambassadeur van het schoonrijden. Het weer, bewolkt regen, en matige zuidenwind. Het is 8 tot 11 graden. vanavond draait de wind naar het westen. Morgen is het droog, af en toe zon, in het zuiden wel buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knoop het Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. A13 richting Rotterdam tussen knoop het Ipenburg en Delft 3 A15 Europort richting Rotterdam. Bij Spijkenissen 4 kilometer. Verderop tussen Hoogvliet en Kloppend Vaanplein 6. En nog een stuk verderop richting Gorkum bij Sliedrecht West 2 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. Tot zover de verkeersin.